Eefje Kunnen met het NOS-journaal. De rechtbank in Madrid heeft een verzoek van Jos B. afgewezen om hem voorlopig vrij te laten. B's Spaanse advocaat deed dat verzoek omdat de verdachte in de zaak Nicky Verstappen volgens hem vrijwillig naar Nederland wil reizen, meldt het dagblad De Limburger. B. werd zondag gearresteerd in een bos in het noordoosten van Spanje. Hij is verdacht in de zaak Nicky Verstappen. Het Openbaar Ministerie eist 10 jaar cel tegen Klaas Otto, oprichter van motoclub No Surrender. Otto wordt verdacht van onder meer bedreiging, mishandeling, afpersing, witwassen en brandstichting. Otto is sinds april op vrije voeten na anderhalf jaar voor arrest, wel draagt hij een enkelband. Tegen medeverdachte Janus de V is drie jaar cel geëist. Saoedi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten en Jemen hebben zo goed als zeker oorlogsmisdaden begaan in Jemen. Dat concluderen onderzoekers van de VN Mensenrechtenraad. Ook Houthi-rebellen hebben zich volgens de Raad aan oorlogsmisdaden schuldig gemaakt. Dat staat in het rapport over de oorlog in Jemen die al 3,5 jaar duurt. Slachtoffers en getuigen vertelden de VN-onderzoekers over mensenrechten schendingen... zoals verkrachting, willekeurige opsluiting, marteling en mishandeling. En er zijn voorlopig geen aanwijzingen dat meer gemeenten in de jaren 50 bijhielden of sollicitanten homoseksueel waren. Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken heeft daarover een brief gestuurd aan de Tweede Kamer. Eind vorig jaar werd bekend dat de gemeente Amsterdam in de jaren 50 onderzocht of een sollicitant homo was. Die kwam vervolgens niet in aanmerking voor een baan. De minister heeft dan bijna 50 gemeenten gevraagd of zulke lijsten in het verleden bijgehouden zijn. De 25 gemeenten die antwoorden hebben allemaal gezegd dat er niets in de archieven is gevonden. Het weer, vanmiddag stapelwolken en af en toe zon. Het is 20 tot 23 graden en er staat weinig wind. Morgenochtend in het zuidwesten regen, in het noorden en oosten begint de dag zonnig. Morgenmiddag breiden de buien zich uit over de rest van het land.